Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Pornoactrice Stormy Aanleiding is een tweet van Trump... waarin hij spottend reageert op een compositietekening... van een man die Daniels zou hebben bedreigd. De afgebeelde man zou hij in 2010 hebben bedreigd... op een parkeerplaats in Las Vegas. Hij zou geëist hebben dat ze Trump met rust zou laten. Trump twitterde dat de tekening pure zwendel was. Daniels beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump. Zijn advocaat betaalde haar 130.000 dollar zwijggeld. Israël zegt dat het bewijzen heeft waaruit blijkt dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. Elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft de informatie gedeeld met de VS en zal dat ook doen met andere landen en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor moeten zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. In Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de grote markt gekomen. De eerste divisieclub promoveerde zaterdag naar de eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen gaat het weer regenen en ook neemt de wind toe. Eerst windstoot in het zuiden, later vanavond en morgen ook in de rest van het land. Morgenmiddag trekt de regen weg via het noorden en neemt de wind weer af.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 Aanleiding is een tweet van Trump waarin hij spottend reageert op een compositietekening van een man die Daniels zou hebben bedreigd. De afgebeelde man zou hij in 2010 hebben bedreigd op een parkeerplaats in Las Vegas. Hij zou geëist hebben dat ze Trump met rust zou laten. Trump twitterde dat de tekening pure zwendel was. Daniels beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump. Zijn advocaat betaalde haar 130.000 dollar zwijggeld. Israël zegt dat het bewijzen heeft waaruit blijkt dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. Elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft de informatie gedeeld met de VS en zal dat ook doen met andere landen en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor moeten zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. In Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de grote markt gekomen. De eerste divisieclub promoveerde zaterdag naar de eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen gaat het weer regenen en ook neemt de wind toe. Eerst windstoot in het zuiden, later vanavond en morgen ook in de rest van het land. Morgenmiddag trekt de regen weg via het noorden en neemt de wind weer af.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 De afgebeelde man zou hij in 2010 hebben bedreigd op een parkeerplaats in Las Vegas. Hij zou geëist hebben dat ze Trump met rust zou laten. Trump twitterde dat de tekening pure zwendel was. Daniels beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump. Zijn advocaat betaalde haar 130.000 dollar zwijggeld. Israël zegt dat het bewijzen heeft waaruit blijkt dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. Elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft de informatie gedeeld met de VS en zal dat ook doen met andere landen en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82 van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor moeten zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. In Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de grote markt gekomen. De eerste divisieclub promoveerde zaterdag naar de eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen gaat het weer regenen en ook neemt de wind toe. Eerst windstoten in het zuiden, later vanavond en morgen ook in de rest van het land. Morgenmiddag trekt de regen weg via het noorden en neemt de wind weer af. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanaf woensdag veel zon en dan wordt het...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 Even Kunnen met het NOS Journaal. Pornoactrice Stormy Daniels heeft Amerikaanse president Trump aangeklaagd voor laster... Aanleiding is een tweet van Trump waarin hij spottend reageert op een compositietekening van een man die Daniels zou hebben bedreigd. De afgebeelde man zou hij in 2010 hebben bedreigd op een parkeerplaats in Las Vegas. Hij zou geëist hebben dat ze Trump met rust zou laten. Trump twitterde dat de tekening pure zwendel was. Daniels beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump. Zijn advocaat betaalde haar 130.000 dollar zwijggeld. Israël zegt dat het bewijzen heeft waaruit blijkt dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. Elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft de informatie gedeeld met de VS en zal dat ook doen met andere landen en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor moeten zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. In Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de grote markt gekomen. De eerste divisieclub promoveerde zaterdag naar de eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen gaat het weer regenen en ook neemt de wind toe. Eerst windstoot in het zuiden, later vanavond en morgen ook in de rest van het land. Morgenmiddag trekt de regen weg via het noorden en neemt de wind weer af.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 De afgebeelde man zou hij in 2010 hebben bedreigd op een parkeerplaats in Las Vegas. Hij zou geëist hebben dat ze Trump met rust zou laten. Trump twitterde dat de tekening pure zwendel was. Daniels beweert in 2006 seks te hebben gehad met Trump. Zijn advocaat betaalde haar 130.000 dollar zwijggeld. Israël zegt dat het bewijzen heeft waaruit blijkt dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Uit het materiaal blijkt volgens premier Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren. Elk net zo explosief als de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. Israël heeft de informatie gedeeld met de VS en zal dat ook doen met andere landen en het Internationaal Atoomenergieagentschap. Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82% van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis zegt dat sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor moeten zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. In Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de grote markt gekomen. De eerste divisieclub promoveerde zaterdag naar de eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen gaat het weer regenen en ook neemt de wind toe. Eerst windstoten in het zuiden, later vanavond en morgen ook in de rest van het land. Morgenmiddag trekt de regen weg via het noorden en neemt de wind weer af. Het wordt 9 tot 12 graden. Vanaf woensdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. I know I stand in line until you think you have the time to stand in some place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me.